Het besluit is genomen op aandringen van minister Salvini van Binnenlandse Zaken... na een bezoek van de hoofdofficier van justitie aan boord van het schip. Het kwam kort na de aankondiging dat een Spaans marineschip naar de Open Arms is gestuurd om hulp te bieden en de migranten naar Mallorca te brengen. Meer Nederlanders maken gebruik van de voedselbank. Dat blijkt uit een halfjaarlijkse enquête onder voedselbanken. In de eerste helft van het jaar deden 35.500 huishoudens er een beroep op. Dat is 8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De Vereniging van Voedselbanken signaleert grote verschillen op regionaal en lokaal niveau tussen de voedselbanken. Niet alle locaties slagen erin goed voedsel in te zamelen. Dat zou komen door een tekort aan vrijwilligers. Twee Rotterdamse agenten zijn overgeplaatst vanwege wangedrag. Ze hadden een huiszoeking gedaan waarbij verdovende middelen waren gevonden. De bewoner was niet thuis, maar had wel een camera hangen. Op de beelden daarvan was te zien dat de agenten blikjes frisdrank uit de koelkast pakten. De politie noemt dat ontoelaatbaar. De bewoner zegt tegen RTV Rijmond dat de agenten ook hebben gezwaaid met de vibrators van zijn vrouw en neerbuigende dingen over haar zijde, maar dat heeft de politie niet bevestigd. De Nederlandse hockeymannen hebben op de EK in Antwerpen... ook hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Oranje versloeg Schotland met 6-0. Nederland was al geplaatst voor de halve finales... maar is nu ook groepswinnaar. In de halve finale speelt de ploeg van bondscoach Caldas donderdag tegen Spanje.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 Walk the desert, swim the shore. I could see that any end. I guess that can't get any end. I guess that can't get any end. I guess that can't get any end. I was in the 212 i I'm the uptown nigga. You know what's up or don't you? Word of who made ya? I'm a rude bitch nigga. What are you made up of? I'ma eat your food up, dude six eight, I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck, fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue you. Caught the warm goose, and you do rag too, son. Nigga, you're a Kool Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones bitch I'm about to blew up to. I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, cunt. guns you, fuck your gun too. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a bet you, you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun.